Hierdoor moeten veel van hen stoppen. Maandag willen ze drukke plekken als luchthavens blokkeren. Minister Ollongren van Defensie heeft de boeren opgeroepen Schiphol met rust te laten. Zij zegt ook dat het leger klaarstaat om op Schiphol te assisteren, mocht dat nodig zijn. Bij een verkeersongeluk in Meppel zijn zes mensen zwaar gewond geraakt. Onder hen zijn vijf jonge kinderen. Twee mensen kwamen er vanaf met wat verlichte verwondingen. Aan het einde van de middag reden twee auto's frontaal op elkaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. En zomaar een dagje waterstad Venetië in Italië in. Vergeet het maar vanaf volgend jaar. Dan is een ticket verplicht voor dagjesmensen en passagiers van cruiseschepen. De regel gaat op 16 januari in en moet massatoerisme tegengaan. Ticket gaat rond de 10 euro kosten. En ook dit jaar verandert er van alles. 1 juli is zo'n moment halverwege het jaar waarop een hoop nieuwe regels ingaan. En ik zet de belangrijkste voor je op een rijtje. Het minimumloon gaat omhoog. Ten opzichte van begin dit jaar komt er iets meer dan 30 euro bij. Ben je niet thuis wanneer er een pakketje wordt gebracht? Je krijgt voortaan geen briefje meer in de bus, maar een digitaal bericht. En er verandert ook het een en ander voor influencers. Ze zullen vanaf vandaag onder strengere reclameregels vallen. Tiktokker Kim Bouwman legt dat even uit. Je moet goed duidelijk vermelden dat er zeg maar een samenwerking is, dat er een advertentie is. En dat moet je er echt duidelijk bij zetten. En anders kan je een boete krijgen. En er is meer, je moet vanaf vandaag ook een rookmelder op elke verdieping van je huis hebben hangen. En dan nog het weer vanavond vrij helder en droog. Morgen overal droog, in de ochtend zonnig.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 All I know is you ain't on my bedroom floor. I'm seeing you undressed in my room, but it's just a memory, a fantasy. Are you in your house? Are you going out? Are you going crazy like a bitch? From the breaking of the day to the middle of the night, I I'm back, tomorrow, but it's just a memory. Fantasy. Are you in your house? Are you going out? Are you going crazy like me? From the breaking of the day to the middle of the night, I try to forget about you, baby, and I die. When I think of you with someone else, and I don't know why. I don't know why you're dancing in my mind. From the breaking of the day to the middle of the night. running. it songs that I have never heard.